Clemens Peters met het NOS Journaal. In Vlaardingen heeft de politie een jongen van 19 uit Strijen aangehouden. Hij gedroeg zich de afgelopen avond verdacht in de buurt van het huis van de loodgieter... die eerder het doelwit was van explosies. Toen de politie aankwam sloeg de man op de vlucht. En daarbij liet hij een tas vallen, waarin de politie later een explosief vond. Even verderop werd de jongeman aangehouden. Drie dagen geleden was er voor het laatst de explosie bij het woonhuis van de loodgieter. Het was de tiende ontploffing bij een van zijn panden sinds vorig jaar mei. Het Witte Huis heeft Israël opnieuw gemaand tot terughoudendheid in Rafah. Het Israëlische leger heeft een aanval op de stad aangekondigd... terwijl in dat gebied rond Rafah meer dan een miljoen Palestijnen zijn samengedrongen. Zonder maatregelen om hen te beschermen zal een aanval op Rafah uitlopen op een ramp... zijn woordvoerder van het Witte Huis. President Biden liet zich vrijdag in soortgelijke bewoordingen uit... tegen de Israëlische premier Netanyahu. In Belarus is opnieuw een politieke gevangene overleden. Het is de 64-jarige journalist Ihar Letnik. Volgens de oppositiepartij BDSP overleed Letnik aan een hartstilstand... nadat zijn gezondheid in de gevangenis aanzienlijk was verslechterd. Letnik werd in 2022 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf... na kritiek op president Lukashenko. Letnik is de vijfde politieke gevangene die in Belarus is overleden in twee jaar tijd. In een dierentuin in de Verenigde Staten is een alligator geopereerd... doordat er 70 munten in zijn maag waren gevonden. De vondst was in een dierentuin in de staat Nebraska. De verzorgers denken dat het dier de munten had ingeslikt... nadat bezoekers ze in het water bij het verblijf hadden gegooid. Volgens een dierenarts realiseren mensen zich niet... hoeveel schade munten kunnen aanrichten bij dieren. Het weer later vannacht overal droog met minima rond 8 graden. Overdag eerst droog en dan gaat of 10.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 You're my heart, you're my soul. You got so much control. My dance is a journey into sound. Floating in the water by the blue bayou, caught the warm goose. And you do-rag too, son? Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to you day. I'm the new ship, the young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch? I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin you, cunt. homie, what are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you, bitch, keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you?